een Klomp met het NOS-journaal. Turkije gaat Nederland voor het Europese Hof voor de Mensenrechten slepen... vanwege de manier waarop Nederland dit weekend twee Turkse ministers behandelde. Dat heeft president Erdogan gezegd na afloop van kabinetsberaad... waar gepraat is over strafmaatregelen tegen Nederland. Erdogan zei dat Turkije alle mogelijke diplomatieke sancties zal nemen. Over economische sancties zei hij niets. Bondskanselier Merkel heeft haar bezoek aan de Verenigde Staten een paar dagen uitgesteld. Ze zou morgen in het Witte Huis gaan praten met president Trump. Maar die belde haar zelf om te zeggen dat ze beter niet nu kan komen, omdat het flink sneeuwt. De oostkust van de VS maakt zich op voor de zwaarste sneeuwstorm in tientallen jaren. Weerdiensten zeggen dat er in sommige steden een halve meter sneeuw kan vallen. Merkel wil nu als het lukt vrijdag naar de VS voor haar bezoek aan het Witte Huis. VVD-lijsttrekker Rutte en PVV-leider Wilders hebben elkaar in het Een Vandaag-debat hard aangevallen. Vanwege de diplomatieke rel met Turkije vindt Wilders dat de Turkse ambassadeur Nederland uit moet worden gezet. Rutte zei daarop dat er een verschil is tussen vanaf de bank twitteren en het land besturen. Hij wil de situatie nu niet verder laten escaleren. De twee botsten ook over de zorg en migratie. Rutte vroeg Wilders hoe hij zijn Koranverbod wil handhaven. Wilders zei opnieuw dat er geen Koran-politie komt. De Rutte noemde het verbod daarna een nepbelofte. Turkse hackers hebben mogelijk honderden Nederlandse websites gehackt... door bij hostingbedrijf Versio in te breken. De gehackte websites krijgen een waarschuwing in beeld... waarin wordt verwezen naar het tegenhouden van campagnetoespraken... van twee Turkse ministers in Nederland dit weekend. Volgens de directeur van het bedrijf zijn er twee servers gehackt... waarop vermoedelijk honderden websites draaien... Op een Turks hack forum wordt zelfs gesproken van duizenden getroffen websites. Het weer, langzaam meer bewolking met lokaal kans op nevel en mist. Het koelt vannacht af naar 2 tot 4 graden. Morgen wolken en zon. En met de zon erbij wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files.